uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig... zegt de minister van Gezondheid tegen een Duitse krant. De Duitse minister van Justitie sluit zich daarbij aan... en zegt dat homoseksualiteit net zo gewoon is als seksualiteit van hetero's. De beide ministers gaan onderzoeken hoe zo'n verbod op de therapieën eruit moet gaan zien. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma... hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting... dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend Abd A... actief was voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend. Volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen... omdat ze zelf niet terecht staat... Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder brexit-akkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen. Als de deal niet doorgaat loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. Voor de rust had PEC de meeste kans om te scoren... maar uiteindelijk scoorde Giovanni Troupé het enige doelpunt namens ADO. Door de overwinning klimt ADO van de 13e naar de 9e plaats. PEC Zwolle staat 12e. Het weer, het is vanavond en vannacht vrij helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen veel zon met temperaturen van 10 tot 15 graden.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 But some things will never change. Try to show another way, Staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. But you made it in a sleazy way.